Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een grote stroom Dam en omgeving zijn er grote problemen op het spoor en op de weg. Van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat heeft ook gevolgen voor treinverkeer in andere delen van het land. Op de snelwegen rond Amsterdam is het erg druk. Veel mensen pakken de auto in plaats van de trein. Ook kunnen spitstroken niet open omdat de matrixborden niet op afstand kunnen worden bediend. Vanochtend vroeg ontstond er volgens netbeheerder Liander een probleem in een hoogspanningsverdeelstation. Daardoor zaten in eerste instantie meer dan 360.000 huishoudens in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer zonder stroom. Rond half acht zaten nog 85.000 huishoudens zonder. Nederland is opnieuw populairder geworden onder buitenlandse toeristen. Er kwamen vorig jaar 3% meer vakantiegangers uit andere landen naar Nederland. In totaal 16,3 miljoen. Vooral het aantal bezoekende Duitsers, Belgen en Britten is gestegen. De Consumentenbond en de stichting Consumentenclaim beginnen een rechtszaak tegen Philips, Samsung, LG, Panasonic en Toshiba. Die bedrijven maakten verboden prijsafspraken over de productie van beeldbuizen. De Europese Commissie veroordeelde hen tot een boete van anderhalf miljard euro. Volgens de Consumentenbond en Consumentenclaim is dat geld niet terechtgekomen bij de consument. En daarom eisen ze van de tv-fabrikanten zo'n 100 euro per gedupeerde klant. Voor alle Nederlandse klanten samen zou het om honderden miljoenen gaan. Lijsttrekker Krol van 50PLUS vindt dat het uitsluiten van de PVV averechts werkt. Zal de PVV op 15 maart juist meer stemmen opleveren. 50PLUS blijft er daarom bij dat de PVV niet moet worden uitgesloten van regeringsdeelname. Krol is bereid met de PVV te praten, maar alleen als die partij milder wordt over vluchtelingen. En 50PLUS steunt met het verlagen van de AOW-leeftijd. Het weer, vriest vrijwel overal. In het oosten is het koudst, min 5. Daar is ook kans op mist. Later vanochtend geregeld zon, ook een aantal wolkenvelden. Het wordt 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidsendam 18 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ruim een uur. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 14 kilometer. De spitsstrook is niet open vanwege de stroomstoring. Vertraging daar zo'n drie kwartier. De A9 ook maar richting Amstelveen. Na een ongeluk bij Knopend Raasdorp 20 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Vertraging daar drie kwartier. De A12 Utrecht richting Den Haag na een ongeluk bij Knoop het Gouwen, 10 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten, kost je ongeveer 20 minuten. Nou, dan loopt het ook vast op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Knoop het Gouwen 11 kilometer. Ook daar ben je 20 minuten langer onderweg. De A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk, 5 kilometer. Half uur vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht bij Den Dolder. 4 kilometer door een ongeluk.